Jelle Seubring met het NOS Journaal. In een huis in Vlaardingen heeft een grote brand gewoed na een explosie. Drie bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regio Omroep Rijnmond is er mogelijk een verband met de loodgieter uit Vlaardingen... die al vaker een doelwit was van aanslagen. Die woont zelf niet in de woning, maar de garagebox ernaast zou van hem zijn. Daar zou ook al eerder een explosie zijn geweest. Een 38-jarige man uit Frankrijk moet 18 jaar de cel in vanwege seksueel misbruik. Franse media noemen hem de tinderverkrachter. De man kwam via de datingapp in contact met zijn slachtoffers... en bood ze een fotosessie aan in zijn studio... waar hij de slachtoffers drogeerde en misbruikte. De man werd al eerder opgepakt, maar in afwachting van zijn rechtszaak vrijgelaten. Vervolgens ging hij opnieuw de fout in. De rechter heeft hem veroordeeld voor 12 verkrachtingen en drie andere gevallen van misbruik. Paus Franciscus is vanwege zijn broze gezondheid niet bij de kruisweg... die afgelopen avond traditioneel op Goede Vrijdag in Rome plaatsvond. De 87-jarige leider van de Rooms-Katholieke Kerk hoopt hiermee zijn krachten te sparen... voor andere plechtigheden in het paasweekend, zegt het Vaticaan. In de maand maart was dit jaar record warm, zegt het KNMI. De gemiddelde temperatuur was 9 graden, terwijl dat anders 6,5 graden is... Daarmee was deze maand de zachtste sinds 1901, toen de metingen begonnen. In de beeld was er, op geen, e- was er geen enkele vorstdag. Normaal gesproken zijn er in maart zo'n acht dagen waarop de temperatuur onder het vriespunt komt. Maart was ook droger dan anders. Er viel beduidend minder regen. Verder was het een vrij sombere maand met minder zonuren, zegt het KNMI. Dan het weer van komende dag en vannacht. Vannacht regen en zo'n 8 graden. Komende dag in het oosten zon, langs de kust grijs en druilerig met zo'n 12 graden.